Het blijft onduidelijk waarom juist die man doelwit was van 27 aanslagen. De Vlaardingse loodgieter overleed in augustus aan hartproblemen. Zijn vrouw vertelde vandaag in de rechtbank... dat haar kinderen nog steeds niet zonder hun moeder durven te slapen. De mentale gezondheid van ongeveer de helft van de jongeren tussen 16 en 25 gaat niet lekker. Vooral jonge twintigers hebben er last van, vertelt de GGD. En dan gaat het om dingen als eh, prestatiedruk die ze ervaren, eh, stress om allerlei redenen. Niet voldoen aan het ideale plaatje, sociale druk, de media, wat ze allemaal moeten doen, sociale media dan met name. Dus om dat soort klachten gaat het. En ja, dat maakt ze ook somber over de eigen toekomst bijvoorbeeld. Dus best wel een, een zorgelijk eh, beeld geeft dat. Ook jongeren die alleen wonen en lastig kunnen rondkomen hebben het vaak mentaal zwaar. Toch zegt 84% van de jongeren overal wel tevreden met zichzelf te zijn. Feyenoord moet het volgende week woensdag tijdens het Champions League duel tegen Lille doen zonder uitsupporters. De lokale autoriteiten geven daar geen toestemming voor. Er is uitgebreid overleg geweest tussen de twee clubs en de Franse overheden. Feyenoord wilde graag 2000 supporters meenemen, maar dat plan is afgekeurd. En deze legendarische Nederlandse band komt nog één keertje terug. De Golden Earring stopte een paar jaar geleden omdat gitarist George Kooijmans de spierziekte ALS heeft. Maar tijdens De Vrienden van Amstel Live volgend jaar januari staat de rest van de band toch nog één keer op het podium, zegt zanger Barry Hay. Met eh, allerlei eh, artiesten, bands, eh, zangers, zangeressen, noem maar op, uit Nederland. En die ehm, gaan een avond lang earring songs spelen. En dat wordt <laughs> helemaal te gek. Het weer, dat is vooral relevant als je nu in de auto stapt. Want pas op, er is een dichte mist in bijna heel het land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Morgen krijgen we een grijze dag. Het gaat ook regenen, maar het wordt wel iets warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog zo'n 120 kilometer file in Noord-Holland in totaal. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag... want bij Nieuw-Vennep staat een pechgeval. Dat kost je een half uur extra. Er zijn twee rijstroken dicht en de file begint bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Verder staat er nu een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel op de A10 Noord... En op de A9 is het druk van Alkmaar naar Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC.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 I wanna be an old boy lovers ain't ever the real thing And I ain't gotta take it off when it rains VS HVD is een nummer dat zich richt op de realiteiten van het leven in de straatcultuur en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.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 Thank you. Sleep at the Wheels versie van Choo Choo Choo Boogie geeft een levendige draai aan hun karakteristieke mix van stijlen, waardoor het toegankelijker wordt zowel country als bluesliefhebbers. cha boogie, woo woo, woo woo, cha boogie, choo choo, choo choo, cha boogie. het favoriete album van de maand. In a Life Where We Work Out reflecteert de tekst op relaties en het verlangen naar een leven dat wordt gekenmerkt door hard werken, toewijding en saamhorigheid. Flatland Cavalry krijgt in deze song steun van Caitlin Butts. De oprechte en sterke vocalen van de duo dragen bij aan de intense emotionele impact van Save Me. De muziek van The War and Treaty wordt vaak gekarakteriseerd door een rijke instrumentatie, die varieert van akoestische gitaar tot krachtige pianomelodieën. much I wanna say Words running round my mind But tonight I'm gonna try to make things right So many days I've been struggling You Rose is een ontroerende country ballad die de kracht van liefde, toewijding en betekenisvolle gebaren viert. Lenies vermogen om contact te maken met haar publiek door middel van rauwe emotie en authenticiteit schittert meer dan ooit. Carrot Mind covert Sarah Jean Stevens de song op geheel eigen wijze. standing out in front of Wilson's Five and Dime, staring through the window at the jewel. couldn't buy. Just like a fool, I thought that I could please you. I saw you had an eye for things that shine. I paid seven some dollars for a bracelet just to satisfy your 14K. Found gaat over het vinden van jezelf en het omgaan met de ups en downs van het leven. De song combineert Darius Rucker's kenmerkende stem met de muzikale invloeden van de Carolina Grey Boys, wat resulteert in een unieke en meeslepende luisterervaring. got just who I was People asking for too much Till I couldn't tell for sure Said there's a man Sleeping it off in the alleyway Sleep beneath the air of dawn at ten below stomach turn and she runs away. Calls up a homeless man and has him run off. What she don't understand is he was once in your shoes. Singing like no one does How you never lose Slowly slipping, inching towards the booth He's just another man you've seen No different from you and me Just misplaced a dream or two the dead, Lost and found and lost Een zanger, een songwriter geboren in het hart van Down Under. Cole Finley belichaamt de Australische geest op het podium en daarbuiten. Cole geeft alles wat hij heeft. Hij spreekt over moeilijke tijden, goede tijden, hartzeer en liefde. Don't Change Australia is de eerste song die scherp staat. Southern Cross. Laying that holds a harbor bridge and a massive big red rock. Some people call us lucky, some just call it fate. But I'll just stand here and tell you all this Australia made. crested pillar. Well, people keep on telling me the are strays are nearly through. But I'll just keep on telling them I love Peter Blue. From the desert to the mountaintops, from the rivers to our gekozen songs zijn afkomstig van het uit 1998 daterende album Before the Storm. Mocht je dit album nog op de kop kunnen tikken, zeker doen, want het is meer dan de moeite waard. Luister maar naar I Believe en Devil's Right. I feel it in my bones Every time she smiles at me On the front porch of home The screen door is closing Tears roll down her cheeks I'm sorry girl I had to go Be home just a week It's what we living as we did is what we are loving stronger each day you know that I love you you know that I care it's what we believe believe Crossroads. Country Flashback. my rodeo, you've got to ride that rodeo home. Well, if Dale's sitting by you want that party gold, now listen to the devil boy, he's gonna steal you, so you've got to ride. Well, and broken bones and broken homes is all I'd ever known. I tried to get you once a week, keep on that telephone left me, she's on tape, but seems you're never there. I'm sorry, honey, that it seemed I didn't really care. I know you think I'm crazy, I know I've got insane. Cause every time I smell them I'm gonna ride again. You've gotta ride. listen to the devil boy. He's gonna steal you, so you've gotta ride. All right, boy. you've got. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. He Ain't My Problem kanaliseert de geest van de opwindende live optredens van Runaway June. Elke keer dat we dit nummer live spelen is het publiek bij ons, vertelt Nathalie. Toen we het opnamen wilden we dezelfde energie vastleggen van plezier hebben en verder gaan. drink a little too much wine each night. I might smoke a little smoke just to sleep at night. Yeah, my high-rise jeans are getting way too tight. Well, I'm overworked and underpaid. Been too damn long since I got hey girl. Well, you know. Yeah, I dishes and I'll sleep alone But I got one less dog begging for a bone I'm feeling alright, the mess is all mine Hey, at least I ain't gotta fake it tonight No, you don't Yeah, I ain't got no money, ain't got no honey Crossroads. Nieuw talent in de spotlight. een van de meest frisse nieuwe stemmen in Nashville. Met een vocale aanwezigheid en songwriting gevoeligheid die traditionele country muziekroots combineert met een hedendaagse aantrekkingskracht. Via Jesus in a Bar en I Wish I Smoked maken we kennis met haar. I could light up one of them game old blues and take a nice long drag. Oh, if I stay, you know I can't control it. I'm gonna take you right back. I've never bought a pack, I don't have a light.